these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? crazy. Crazy This is so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy. crazy. deze heb ik echt al in tijden niet meer gehoord. Leuk om weer eens te horen. Lost Frequencies zonderling Jorden Crazy bij Slam. Maakt het bijna 6 uur. Ik hoop dat je nog een beetje scherp bent zo eh, richting die zondagavond. Gaan we zo testen met een nieuwe editie van de Slam Avondmix. Weet je het thema binnen de mix te achterhalen? Dan win je het Slam prijzenpakket. En muziek van James Hype, Ray en Kiki komen eraan. Slam. Coming up. de vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden... vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro.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 Tientallen gewonden zijn wel naar andere landen gebracht, zoals België, Duitsland en Frankrijk. Van de 40 doden is van 24 nu de identiteit vastgesteld. Een brandweercommandant van het korps in Rijnsburg wordt verdacht zelf iets in brand te hebben willen steken. Dat zou volgens Omroep West donderdag zijn geweest. Buurtbewoners betrapten toen een man die bij een schuur bezig was. Ze hadden er ook filmpjes van gemaakt. En een dag later werd de man opgepakt. In Griekenland heeft het vliegverkeer er uren uitgelegen... omdat piloten niet konden communiceren met de luchtverkeersleiding. Er was een storing in het radioverkeer. Vliegverkeer wordt nu weer langzaam opgestart. Op Schiphol hadden ze ook last van de storing. Meerdere vluchten naar Athene werden geschrapt. Een oude vuilnisbelt in het Brabantse Nune veranderde vandaag in een sleeberg. Politie moest de toegangswegen naar de berg op een gegeven moment afsluiten toen een enorme file ontstond. Daardoor konden de hulpverleners er ook niet meer langs. De vuilnisbelt is het hoogste punt van de provincie Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het tot sneeuwbuien, maar in het zuiden is het droog en het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. En dit was het nieuws op Slijm. En het is ineens best wel druk op de weg. Drie vertragingen langer dan een kwartier gemeld door Flitsmeister. De A2 Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. De 21 minuten 7 kilometer. Nog één op de A2 Maarsen-Oud-Rijnse Maarsen en de Leidse Rijntunnel.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 Maak vanaf morgen kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Met binnen nu en twee minuten een nieuwe editie van de Slam Avondmix. Raad het thema binnen de mix en win het Slam prijzenpakket. Eerst James Hype, Waterfalls. It's about time we go let it give me waterfalls. we go, Jorda Waterfalls bij Slam. Het is 5 eh, minuten over 6 geweest. Even kijken hoe scherp je nog bent zo na die kerstvakantie. De Slam doen we iedere week met de Slam mix. Je hoort zometeen eh, een hele snelle mix van 8 minuten... met daarin 8 tracks verwerkt die iets met elkaar gemeen hebben. Die een thema hebben. En dat kan hem zitten in eh, de artiesten binnen de mix... of de titels binnen de, eh, binnen de mix die iets met elkaar gemeen hebben. Of gewoon een normaal algemeen thema wat terugkomt in de liedjes. Een woord dat je terug hoort in de mix. Als voorbeeldje, vorige week had ieder liedje te maken met het thema feestdagen. Die week daarvoor was het thema de nacht. En deze week ben ik weer op zoek naar iets anders. Mocht je het weten, stuur het dan vooral door via een WhatsAppje in de Slam-app. Kan rechtsboven in de Slam-app kan je op het WhatsApp-icoontje klikken... en dan kan je een berichtje sturen naar de studio. Als je het goed hebt, dan maak je kans op het Slam prijzenpakket... met daarin de limited edition exclusieve Slam Fanny Pack. Alright, ben je er klaar voor? Pen en papier gereed, oren gespitst. Wat is de verbindende factor binnen de mix? De Slam Avondmix. gaat goed, maar gaat nog beter. de Slam Avondmix. Ieder liedje in de mix heeft te maken met één en hetzelfde thema. Weet je het thema te achterhalen? Stuur het door via een berichtje in de Slam-app.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 we live like this, just supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. Oh, I only smoke when I 2026. Tire Cruise. En Hangover. De Slam Avondmix. Maar ja, wat is het thema binnen de mix? Julian, Julian moet ik zeggen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Eh, Julian inderdaad. Julian, ja. Eh, hey, doe je aan Doe jij goede voornemens dit jaar of eh, heb je er een beetje scheid aan? Ik doe er niet aan mee, nee. Nee, nee, al, die, al die onzin ook. Ja. Heb je wel nou mensen, heb je wel mensen binnen je kringen die eh, bijvoorbeeld eh, aan goede voornemens doen? Dry January of eh, veel sporten, veel lezen? En daar er wel iemand die ging afvallen. En oh, voor de rest eigenlijk niks. Nee, eigenlijk nee. Nee, eigenlijk moet je gewoon gedurende het jaar gewoon een beetje gezond leven. En af en toe gewoon lekker een beetje genieten ook van het leven, toch? Zeker. Ik ga ook over een maandje lekker drie maanden weer reizen. Dus ik ga oh, niet volop Kijk, heerlijk. Waar ga je naartoe? Even snel. Eh, Vietnam in mijn lijstje. Joh. Zo vet. Ja, dat staat ook nog op mijn lijstje. Oi hoi, Nou, moet je even sturen via de slam hoe het was. Misschien ga ik dan ook nog wel uh, ergens dit jaar. Moet je zeker doen. <laughs> hey, wat was het thema binnen de mix? Uh, dronken. Ik hoorde intoxicated, hangover, wasted. Dus dat was hem wel. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Ik dacht, lekker in dry January. we maken het thema <laughs> lekker zuipen, lekker dronken. <laughs> hey, gefeliciteerd je met dit Slam prijzenpakket met daarin de Slam Fanny Pack. Ik heb nog één vraag. Weet je ook waarom Lotje in de mix zat? Ehm er was maar geen die er op een gegeven moment drinken, of niet? Ik weet het niet. Nee, ik, nee. niet niet. <laughs> Eh, Lotje, dus, eh, eh, het is gemaakt door Lust Rum UVSV. Er zit, er zit woordje rum in. Word je ook dronken van. Ah, <laughs> ja, heel ver gezocht, heel ver gezocht. Nou, dat uh, prijspakket komt naar je toe. En fijne zondag nog, Julian. Ja, voor hetzelfde. Fijne Yo, later. Doei. Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Tiesto, Bring Me To Life. Nieuw. Warmer music. Slam. Marathon. Track. of the week. Of the week. Armin van Buren en Klokkenbach. Sunshines on me. to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on me. Take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. No, 24 hours since my ex did that. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately, and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of two piece that I'm tripping in, and I'm all suck a dick, not me. So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who's on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own. naked when I leave, and I was naked when I came. Out of reach, out of touch, too numb, I don't feel no Denken aan eh, die keer dat ik in eh, de Jan Cruijff Arena stond, waar zij ook was. De AMF, eh, de AMF was dat tijdens ADE. E, deze back-to-back met armen van Buren. Dat was waanzinnig. Deze, deze track ook, What's a Girl to Do bij Slam. En over twee minuten hoor je Afrojack. In my Hello Black, In My World komt eraan. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%.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 Je luistert naar Slam met het weer van Weer Vanavond en vannacht komt het tot sneeuwbuien. In het zuiden is het wel droog. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. En Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke maandagochtendspits. Het is dan glad op de wegen, dus moet je morgen erop uit. Moet je gaan werken. Pas op en vertrek iets eerder. Dan de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten krijg je van me. Zijn er drie. De A2 Den Bosch Maarsen tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. 26 minuten, 10 kilometer. De A12 Lunette Oude tussen Lunette en Oude Rijn. Daar 12 minuten, 3 kilometer door een auto met pech. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar 16 minuten, 2 kilometer. Nieuwe Tame Pala komt eraan. Ook David Guetta, When We Were Young. En dit zijn Everjack en Allo Black. I had a dream. I was standing on a star, and I realized how beautiful. Kim Petras en hun remake van The Logical Song. Beetje van Supertramp uit de jaren 80, waar mijn ouders altijd naar luisterden. Ja, maar die hit die kan net zo goed in de top 50 streaming van Nederland staan. De jaren 80 muziek is weer populairder dan ooit. Komt mede dankzij de serie Stranger Things. Finale staan natuurlijk op Netflix. Hoor je ook heel veel jaren 80 muziek in terug. Maar ook dankzij gasten als Somber en Tame Pala. We brengen juist de jaren 80 sound weer helemaal terug in de muziek van nu. De nieuwste in Pala. Dit is Dracula bij Slam. Trap. Slam. Boost your weekend. Stay with me, but if you want to leave, take your things, forget all another try. Girl, before you leave. body's got a brand new if you wanna do your own thing, I hear what you're saying. Two can play that game. You're Slam, Bobby Brown en 2 Can Play That Game. Met zometeen No Broke Boys. Disco Lines is onderweg eerst de nieuwste Offenbach en Miles Away. En ze hebben een beetje lopen experimenteren met Miles Away. Ze wilden eerst echt een beetje de rockkant op gaan. Nou, toen namen ze een jointje, dachten ze, nee, reggae is beter. toch. Nou, toen kwam oma op bezoek, die dacht, klassiek vind ik ook wel leuk uiteindelijk blijven ze gewoon de stijl aanhouden waar ze goed in zijn. Gewoon een lekkere dancebeuker. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds. het lijflied voor iedereen die 6-7 als eindcijfer had op zijn staatslot tijdens de oudjaarstrekking Ja, ieder staatslot met 6-7 viel dus in de prijzen. Ook gewoon gigantische auto's op die staatsloten, niet normaal. the No Broke Boys, Disco Lines en Tina Shea bij Slam. Met Dimitri Vegas, Thank You Not So Bad. Naar Justin Timberlake, dit is Can't Stop The Feeling. I got this feeling inside my bones.